uur. een Klomp met het NOS-journaal. Ook wil de politie graag weten wat Abedi die dagen heeft gedaan... en met wie hij contact heeft gehad. Op die manier moet onder meer duidelijk worden of hij een opdracht handelde... van bijvoorbeeld terreurgroep IS, die de aanslag heeft opgeëist. British Airways wil het grootste deel van de vluchten vandaag weer volgens schema laten vertrekken... De luchtvaartmaatschappij te gisteren met een storing... waardoor al het vertrekkende verkeer vanaf de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick stil kwam te liggen. Het is niet duidelijk of de storing nu helemaal voorbij is. Duizenden passagiers van British Airways over de hele wereld hadden gisteren te maken met lange wachttijden. Het bedrijf denkt dat een stroomprobleem de boosdoener was. In een afvalverwerkingsbedrijf in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt sinds gisteravond brand. Doordat delen van het gebouw zijn ingestort, kan de brand weer moeilijk bij de brandhaard komen. Het blussen duurt daarom nog de hele nacht. De brand woedt in een opslagruimte met huishoudelijk afval. In de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien. Omwonenden kregen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Rockmuzikant Greg Allman is overleden. Hij was samen met zijn broer de oprichter van de Allman Brothers Band... die succes had in de jaren 70. Een van hun bekendste nummers is het instrumentale Jessica. De band viel in 1976 uit elkaar toen Allman werd opgepakt... voor onder meer drugsbezit. In 2011 kreeg hij na jaren van verslavingen een levertransplantatie. Greg Allman was 69 jaar. Het weer wisselend bewolkt bij minima rond de 17 graden. Overdag zonnig, maar door de westelijke wind wordt het niet overal even warm.